Jan van der Putten met het NOS-journaal. Schrijver Gerrit Komrij is overleden. Zijn familie heeft dat tegenover de NOS bevestigd. In de loop van de dag komt er een verklaring. Komrij debuteerde in 1968 met een bundel gedichten. Hij schreef verder proza en essays en ontwikkelde zich tot een gevreesd criticus, onder meer van tv-programma's. Hij stelde enkele vuistdikke bloemlezingen met Nederlandse poëzie samen en vertaalde stukken van Shakespeare. In 1993 kreeg hij de PC Hoofdprijs. Gerrit Komrij was 68 jaar. De Tweede Kamer heeft vannacht de regering opgeroepen uit het JSF-project te stappen. Een motie van PvdA en SP kreeg steun van PVV, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. 77 Kamerleden stemden voor de motie, 71 tegen. De jsf straaljager moest de opvolger worden van de F-16. Volgens de meerderheid van de Kamer is het toestel te duur en levert het project te weinig op. Minister Hillen beraadt zich op een reactie. Het Pieterbaancentrum in Utrecht gaat dicht, meldt Dagblad Trouw. Volgens de krant wordt het waarschijnlijk opgesplitst en gevestigd in Amsterdam, Almere en Eindhoven. Het Pieterbaancentrum onderzoekt onder meer of iemand in aanmerking komt voor TBS. Volgens bronnen van de krant zijn in Utrecht de kosten te hoog. De tandartsen spannen een kort geding aan tegen minister Schippers van Volksgezondheid. Ze zijn het er niet mee eens dat zij eind dit jaar stopt met het experiment met vrije tarieven. Onbehoorlijk bestuur, vindt tandartsorganisatie NMT. De bedoeling was dat de tarieven door marktwerking zouden dalen, maar tot nu toe zijn ze juist gestegen. De patiëntenorganisatie NPCF is blij met het besluit van Schippers. De AD-haringtest is dit jaar gewonnen door twee Turks-Nederlandse broers. Een vishandel Atlantic in Leiden haalde als enige dit jaar een 10 met hun Hollandse nieuwe. Niet meer dan 6 op de 10 vishandels haalde dit jaar in de haringtest een voldoende. Dan het weer op steeds meer plaatsen regen- en onweersbuien met kans op hagel. Later van het zuiden uit droger en de zon breekt door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS